10 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De topadviseur van de Britse premier Johnson weigert op te stappen. Cummings ligt onder vuur omdat hij de coronaregels zou hebben overtreden. Hij is na de lockdown het land nog twee keer doorgereisd om zijn ouders te bezoeken... terwijl werd opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen familie te bezoeken. De oppositie eist zijn aftreden en een officieel onderzoek. Zelf zegt hij dat hij niets verkeerd heeft gedaan. De politie heeft drie Nederlanders opgepakt in verband met een Belgisch onderzoek naar internationale drugsmokkel. De politie vermoedt dat ze lid zijn van een bende die al jarenlang cocaïne smokkelt van Zuid-Amerika naar België. Er zijn ook zes Belgen gearresteerd. Bij huiszoekingen heeft de politie 2 miljoen euro in cash, tientallen auto's en diamanten in beslag genomen. De man uit Halsteren, die vanochtend overleed nadat hij zichzelf had verwond... en door de politie werd beschoten, is niet overleden door de politiekogel. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie kwam in actie omdat de man zichzelf bij een woonhuis aan het verwonden was. Hij reageerde niet op de agenten en niet op hun pepperspray... dus schoot de politie hem in zijn been. Die kogel is dus volgens het OM niet de doodsoorzaak. Waar de man wel aan is overleden, wordt nog onderzocht. Er is een run ontstaan op chemische toiletten, schuurtentjes en mobiele douches. Dat zeggen twee buitensportwinkels tegen tv-programma Kassa. Met zo'n tentje en een chemisch toilet hoeven kampeerders geen gebruik te maken van de sanitaire gebouwen op campings. Die zijn nog gesloten tot 1 juli vanwege het coronavirus. Volgens de vrijbuiter is de verkoop van chemische toiletten zelfs vervijfvoudigd. En het weer vanavond en vannacht kans op een enkele bui, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en af en toe wat regen. Het meest in het noorden van het land. En het wordt 13 tot 17 graden.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 Yo, my cardio is infinite. Aha, Big Willie Styles all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. What? You wanna ball with the kid? Watch the step, you might wanna. with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a cloud pleaser. DJ play another from the precipice, your highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips so watch them go off, but go off. But yes, yes, y'all, and you don't stop easy. Since I moved up like George Weezy, cream through the maximum. I'll be asking them, would you like to bounce with a brother that's platinum?